5 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Minderjarigen die een strafbaar feit plegen... moeten niet meer in een politiecel worden opgesloten. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming... vindt dat dit in de wet moet worden opgenomen. Dat advies wordt vandaag uitgebracht aan ministers Grapperhaus en Dekker, meldt NRC. De Raad vindt dat er nu te weinig rekening wordt gehouden... met de belangen van het kind. Vaak komen zij volgens de krant in cellen terecht... die voor volwassenen bedoeld zijn. Dat kan beangstigend zijn. De Raad ziet liever dat kinderen alleen in uitzonderlijke gevallen worden vastgezet. In China zijn inmiddels 132 mensen overleden door besmetting met het coronavirus. De autoriteiten hebben nieuwe cijfers bekendgemaakt. Bijna 6000 mensen in China zijn besmet met het virus, maar mogelijk loopt dat nog op tot meer dan 9000. Bijna alle nieuwe sterfgevallen waren in de provincie waar het virus ontdekt werd. Een aantal landen is inmiddels bezig met het terughalen van hun staatsburgers uit China en uit de stad Wuhan. Zo stuurt de Europese Commissie twee vliegtuigen. Voor zover bekend zijn er 20 Nederlanders in Wuhan. President Trump heeft zijn plan voor Israël in de Palestijnse gebieden gepresenteerd. Volgens hem is het de deal van de eeuw. Trump noemt het een realistische twee-staten-oplossing. Het komt neer op het stichten van een Palestijnse staat... en Jeruzalem moet de onverdeelde hoofdstad van Israël worden. Israël is enthousiast over het plan, maar de Palestijnen wezen het op voorhand al af. Het aantal nieuwbouwwoningen dat vorig jaar is opgeleverd is het hoogst in 10 jaar tijd. Het CBS zegt dat er vorig jaar zo'n 71.000 nieuwbouwwoningen bijkwamen. Vanwege het woningtekort wil het kabinet elk jaar 75.000 woningen erbij. Samen met de opgesplitste woningen en de kantoren die zijn omgebouwd is dat streven gehaald. Of het dit jaar ook lukt is zeer de vraag. De vergunningverlening voor nieuwbouw loopt terug door de stikstofcrisis. Het weer nog. Het blijft stevig waaien met temperaturen tussen de 1 en 5 graden. De komende dag ook veel wind, met vooral in het noorden nog buien en hagel.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 Because oh yeah, we walking right, so it's okay. Meet me on the road, yeah. Meet me on the road. I got a job that I don't like. They want me work for the all night. Blood, I'm so fed up of this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this. Because oh yeah, we walking out, so it's okay. Meet me on the road, yeah. Meet me on the road.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 Mami, esto es dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe.